Wij raakten 87 burgers gewond en één vrouw kwam om het leven. Dat blijkt uit cijfers van de Raad van Korpschefs. Korpschef Stikvoort zegt namens de Raad dat het aantal ongelukken weliswaar hoog is... maar dat 80% van de ongelukken eenzijdig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om agenten die achteruit tegen een paaltje rijden. Volgens Stikvoort zijn de ongelukken nauwelijks te voorkomen... omdat de politie veel op de weg is en vaak onder moeilijke omstandigheden moet opereren. De schade aan de politiewagens kost miljoenen... en daarom gaat de Raad van Korpschefs extra aandacht besteden aan de veiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in rijopleidingen voor agenten. In Moskou is een van de koeplegers overleden die in augustus 1991 probeerde Sovjetleider Gorbachev af te zetten. Gennady Yanayev riep zichzelf uit tot waarnemend president van de Sovjet-Unie en sprak toen de woorden dat Gorbachev op vakantie was, erg moe en enige tijd nodig zou hebben om weer beter te worden. In werkelijkheid was Gorbachev onder huisarrest geplaatst op de Krim. Uiteindelijk mislukte de staatsgreep. Gorbachev kwam weer terug, maar had weinig meer in te brengen tegen vooral Boris Yeltsin, de Russische president die een grote rol had gespeeld in het verijdelen van de coup. Korte tijd later viel de Sovjet-Unie uiteen. Voor zijn rol in de staatsgreep werd Janajev veroordeeld tot een celstraf, maar in 1994 kreeg hij amnestie van de Duma. Gennady Janajev is 73 jaar geworden. De Amerikaanse zanger Eddie Fisher is overleden. Fisher scoorde vooral hits in de jaren 50. Bekende nummers zijn Oh My Papa en Thinking of You. Hij trouwde in totaal vijf keer, onder andere met de actrices Debbie Reynolds en Elizabeth Taylor. Eddie Fisher is 82 jaar geworden.